Dit is Lieselot Thomassen met het NOS. Volgens mensenrechtenactivisten zeker acht burgers gedood. Militairen kamden drie kleinere steden uit. Ze gingen met tientallen tanks naar binnen terwijl helikopters in de lucht hingen. Er werd zwaar geschoten en bij invallen in huizen werden mensen gearresteerd. Volgens de oppositie wordt nog steeds in grote delen van het land gedemonstreerd, maar het Syrische regime lijkt systematisch bezig het verzet de kop in te drukken. In veel steden in het hele land hebben ordentroepen de afgelopen weken jacht gemaakt op activisten. Malta gaat als laatste lid van de Europese Unie echtscheiding mogelijk maken. Conservatieve premier Gonzi heeft dat gezegd na het referendum van de afgelopen dag. Daarbij stemde 52,6% voor het recht op echtscheiding. Het referendum was niet bindend, maar volgens Gonzi zal de wil van de meerderheid worden uitgevoerd. Zelf voerde hij campagne tegen het recht op echtscheiding. Voorstanders zeggen dat de uitslag Malta dichter bij Europa brengt. In Malta is de invloed van de katholieke kerk groot. Driekwart van de, eh, van de bevolking zegt elke zondag naar de mis te gaan. Abortus blijft in de eilandstaat wel verboden. President Obama heeft het gebied in Missouri bezocht dat is getroffen door de verwoestende tornado. Hij beloofde de overlevenden dat ze niet alleen zullen worden gelaten. In een herdenkingsdienst kreeg hij luid applaus toen hij zei dat het land hen zal bijstaan bij elke stap die ze moeten zetten. Vorige week veegde een tornado een derde van het stadje Joplin van de kaart. Er zijn 142 doden geteld, 40 mensen worden nog vermist. Twee kinderen uit Nijmegen die sinds het begin van de middag zoek waren zijn terecht. De twee jongens van 8 en 10 jaar waren rond het middaguur voor het laatst gezien in de wijk Grootstal. De politie begon een uitgebreid onderzoek. In de loop van de avond werden de twee gevonden in de trein naar Lunteren. Ze zijn allebei ongedeerd. Het weer in de loop van de nacht overal droog. Overdag wordt het warm van 20 graden aan de kust tot 26 in Limburg.